Een woordvoerder van de broederschap werd aangehouden toen hij op het punt stond naar Italië te vluchten. Ook werd de bekende prediker Hegazi opgepakt. Hegazi kwam onder meer in het nieuws met de opruiende teksten over het veroveren van Jeruzalem. Gisteren werd de leider van de moslimbroederschap, Mohammed Badi, gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zitten er intussen zo'n 1950 leden van de moslimbroederschap vast. Syrische rebellen zeggen dat regeringstroepen bij een aanval op Damascus chemische wapens hebben gebruikt. Over het aantal slachtoffers lopen de berichten uiteen, van enkele tientallen tot ruim 600. Op internet zijn beelden opgedoken van een ziekenhuis dat vol ligt met doden en gewonden, onder wie veel kinderen. Of het filmpje daadwerkelijk slachtoffers van de gifgasaanval in Damascus laat zien is niet zeker. Het parlement in Nieuw-Zeeland heeft een wet aangenomen waarmee het mogelijk wordt om eigen burgers te spioneren. Dat mocht de geheime dienst tot nu toe niet. Afgelopen jaar werd duidelijk dat er telefoonlijnen en internetverkeer waren afgetapt van internetondernemer Kim.com. Daarna bleek dat de dienst de wet vaker had overtreden. Daarop besloot de Nieuw-Zeelandse regering de bevoegdheden te verruimen. De geheime dienst mag voortaan burgers bespioneren om bijvoorbeeld de politie of de Binnenlandse Veiligheidsdienst te helpen. Het besluit tot verruiming leidt tot grote ophef. Vele vrezen voor het ontstaan van een politiestaat. En Nederlanders zwemmen steeds minder vaak en minder goed. Dat is een van de conclusies in het rapport Zwemmen in Nederland. Volgens de opstellers van het rapport halen kinderen steeds minder vaak de diploma's A, B en C... die volgens hen noodzakelijk zijn om goed te kunnen zwemmen. Ook beseffen mensen steeds minder hoe gevaarlijk water kan zijn... en hoe snel iemand kan verdrinken. En dan nog het weer, veel zon, maar ook sluierbewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 21 tot 25 graden.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 Lekker hoor, buiten. Heerlijk. Binnen ook trouwens. Het is lekker cool, raampje open. Je weet het allemaal. Gezellig. CFM Lunch vandaag woensdag 21 augustus. Dames en heren, goedemiddag. Ja, en aangezien er geen glazen was er in de buurt is, maak ik zelf maar even mijn bril schoon. Goh, dat is iets smerigs hè? Maar goed, we zien het weer. Hallo. En ik hoor het weer natuurlijk. Gezellig, leuke muziek vandaag allemaal. We hebben weer mooie dingen voor u. Jawel. Van alles wat, hè? Rijp en groen, zoals dat heet. En oud, natuurlijk. Rijp en groen. Ja, rijp en groen. Drukke dag vandaag. Straks natuurlijk de vinyljaren erachteraan om eh, tussen 2 en 4. En dan hebben we, eh, voor de mensen die dat graag willen weten, Little Feet met Sailing Shoes. En verder Mezzo Forte, IJslandse eh, jazzrockband, funkband, wat je noemen wil. Onder andere bekend van de grote hit Garden Party. Ja, ook dat nog. En voor de rock'n'roll liefhebbers, ja, want die dingen die ga ik ook weer eens even een beetje verteren vandaag, hè, de rock'n'roll liefhebbers. Hebben we vandaag de Story of Little Richard. En dat betekent dat er heel veel oude rockers voorbij komen, jongens. Van een van de grondleggers van eh, de rock'n'roll, dat mag je toch wel zo stellen, nietwaar? Samen met Elvis en Chuck Berry en Jerry Lee Lewis en zo. Dus dat gaan we allemaal doen vandaag. En dan vanavond ook nog naar Hoofddorp voor het opnemen van een pilot van een televisieprogramma. Dat moet ik ook nog doen vandaag. Oeh, jee, wat heb ik een druk vandaag. Ja. Maar goed, dat mag de pret allemaal niet druk, jongens. We maken het gewoon lekker gezellig. En we gaan gewoon lekker even van ons lunchje genieten. We beginnen met Ario Speakwagon mooie plaat dit. Ja, In My Dream heet het. In Mijn Droom. Prachtige plaat Beetje relaxed begin zo. Hè? Zoals je net lekker op het terrasje zit. De zon. is Zandvoort. There was a time some time ago. When every sunrise man. disturbs the dream begin hè, voor vandaag. Tjoe, joh. Wat een prachtige, relaxte plaat. Zo in het begin van uh, eh, ZFM Lunch. mooi relaxed liedje van Ario e Speedwagon. En eh, dat nummer dat heette In My Dream. En ik vind het heel mooi. Dit ook trouwens. Mijn grote eh, favoriet nog steeds. Paul McCartney en Wings in dit geval. Stond drie man. Danny Lane, Linda McCartney en Paul McCartney. De rest van de band die, die daarvoor had was al weggelopen. Ja. Nou ja, maakte niks uit. Ze maakte toch een prachtige plaat met z'n drieën. Band on the Run. Stuck inside these four walls Sent inside see. Lekker hè? Paul McCartney en uh, Wings. Wings was in dat geval. Bestond uit drie mannen. Ze hadden daarvoor al een paar platen gemaakt. Maar de mensen die toen in Wings zaten, die uh, waren alweer weg. Uh, want die vonden het, zagen dat niet zitten. LP is opgenomen trouwens in, in, in Nigeria, in Lagos. Dus daar was een IMI-studio e en daar hebben ze opgenomen. Die muzikanten zagen dat allemaal niet zo zitten. Dus weg waren ze. En toen deed Paul het maar gewoon allemaal zelf met Danny Lane en zijn vrouw Linda. Prachtig. steeds een hit. Een zomerhit van je welste. Daft Punk en Get Lucky. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. versie. Normaal heb je een radio-edit, die is dan lekker kort, hè, de, de helft ingeknipt. Maar dit is een beetje langere versie, dus wel lekker. En het blijft gewoon een lekker nummer. dus is een beetje terug naar de eh, eind 70 jaren disco. Hè. Daar is het eh, lekker eh, mee vergelijkbaar. En dat, klinkt gewoon lekker. Daft Punk is de band. En het nummer dat heet Get Lucky. Dit is trouwens ook een hele mooie nieuwe plaat weer. yes zo je weet. Af en toe hebben we dat, hè. af en toe heb je een nieuwe plaat, ja. Imagine Dragon heet de band. En het heet On Top of the World. If you Eh, in dit jaar. De, 2013 gaat voor mij echt gezien in als een, als een lekker muziekjaar. Ja, ik bedoel, er zijn hele leuke dingen. Bandjes als Fun en, en... Nou, dit weer lijkt een beetje op elkaar, maar het, het is wel lekker. Klinkt wel lekker. Daar gaat het om. Niet waar? Ja, gaat het erom? Ja, daar gaat het om. Oké, nou dan is het goed. Als het daar maar om gaat. Niet waar? Jawel, oké. Het is een beetje stof uit je oren hoor, dit. Het is wel mooi, moet je maar eens horen. Het is heel apart dit. Dat hoor je niet zo vaak op de radio. Dark Moor heet de band. Het is flink stevig. Stof uit je oren dus. Nou- dat, is nou, muziek die je niet zo vaak meer hoort op de radio vandaag de dag. Nee, dan moet je naar hele specialistische programma's. En ik vind het af en toe wel eens leuk om zoiets tussendoor te gooien. Het was een eh, Spaanse band en eh, die heet Dark Moor. Het nummer duurt nog veel langer hoor. Dat duurt zo'n kwartier geloof ik. Maar dat eh, is nou weer een beetje veel van het goede. Dan kan ik wel naar huis gaan. Ik moet zo het weer ook nog doen, nietwaar? <laughs> <laughs> Oké, ehm, u heeft het, de klassieke eh, liefhebbers onder u, de kenners, hebben het natuurlijk al lang herkend. Het was een, eh, fragment uit eh, Vivaldi's vier jaargetijden. En dan met name het gedeelte de winter. Ja, dat komt er toch weer aan over een maand of drie, vier. Dus dan een beetje voorbereiden, nietwaar? Zo is dat. Deze de vorige keer af moeten breken, nou laat ik hem lekker helemaal horen. Dit is hier wel waard. Ook zo'n lekkere swingende discotheekplaat. En, uh, Justin Timberlake. Het swingt dus een trein, jongens. Lekker hoor. Take back the night. Listen. Uh. Yeah, this was your city. You did it all and more. Broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we could do something better.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 no one better. And, the horn say, Alright. And the horn say, uh. And the horn say, Feels good to me. And the horn say. dan altijd beeld bij je. Hossen, da, horsen, hossen, dansen de mensen en zo gezellig. Huppa, jongens, ja, feestje, ja. Maar ja, dit is geen discotheek natuurlijk, dit is een radiostation. Dus we kunnen natuurlijk niet alleen met dansplaten gaan draaien. Dat, eh, is een beetje... Ehm, ja. Sorry hoor. Ehm, even kijken, moet ik nou ook weer doen? Oh. <laughs> nou, dan komt Ja, dat wou ik zeggen. Daar zat ik op te wachten. Maar hij was al bezig. Dat soort dingen gebeuren. Volgens het KNMI, dames en heren, volgens het KNMI is het rustig zomerweer met soms eh, veel sluierbewolking waardoor de zon enigszins afgeschermd kan worden. Verder ontstaan er enkele kleine stapelwolken. Het blijft droog en de maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden vlak aan zee tot 25 graden eh, in het uiterste zuiden en zuidwesten. De wind is zwak tot matig en het draait van zuidoostelijke naar zuidwestelijke richtingen. Aan de kust wordt de wind van vanmiddag eh, westelijk en matig. En in de loop van de avond en de komende nacht klaart het tijdelijk op. De temperatuur daalt naar waarde van 15 graden aan zee tot 11 graden in het binnenland. De wind is zwak en draait naar een zuidoostelijke richting. Donderdag overdag trekt, dik, trekt eh, dikkere bewolking van west naar oost over ons land. En het blijft echter op de meeste plaatsen droog. In de middag komt er mogelijk weer ruimte voor de zon. Het wordt tussen de 22 en 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit overwegend oostelijke richtingen. Dat betekent vaak weer kwallen in de zee, hè? Ja, echte kwallen dan. Ehm... In de kustgebieden kan in de middag een zeewind opsteken. Nou, dan bent u weer een beetje op de hoogte van het weer. Hè? Wat, het allemaal, eh, wat het allemaal gaat doen en zo. Ik vind toch wel best een aardig zomertje hebben hoor. Als ik, er weer ben, ja, ik vind het... Eh, ik vind het allemaal best een leuk zomertje. Toch? Ja, veel mooi weer gehad hoor. Toch? We mogen niet mopperen. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shine. Magic, Kind of Magic. Ik praat hier in de microfoon en u hoort mij thuis. Nou, maar dat is toch wel leuk hoor. Dat is toch wel magisch. Toch? Ja, ja, ja, ja. It's a kind of magic. En dat allemaal van, eh, van Queen. Natuurlijk geweldige platen. Dat eh, zijn we toch met wees. Ik ben eh, nou helemaal geen, geen fan van Frank Boeien. Hè? Nee, helemaal niet zelfs. Nee, ik vind hem onverstaanbaar. Maar goed, dat is natuurlijk persoonlijk. Hè, dat vindt een ander wel mooi. Maar hij schrijft wel fantastische mooie liedjes. En eh, die eh, ontdek je dan vooral als een ander ze zingt. Dat vind ik wel mooi. Ja, nou moet ik toevallig eh, voor vanavond het volgende nummer kennen. Dus ik draai het maar even. Dan kan ik het nog een keer horen. vind ik wel mooi. Nee, deze moet ik hebben. Ja. Zwart-wit heet het. Het is Birgit Lewis. Het is mooi. Luister maar. Aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, jij hoort niet bij ons. Mes, steek, pijn. Denk goed na welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Donker was de straat op weg naar het plein Het is te laat. Het is voorbij. Wie wil live opname ook nog een keertje zeg. Fantastisch was dit. Uh, Birgit Lewis was dat. Eh, dame die eh, een beetje meer, min of meer bekend is geworden natuurlijk dankzij Total Touch in de tijd. Samen met Treintje, Treintje en Tjeerd Oosterhuis. En dan zat zij in, de, in het begeleidende koor. Moet je nagaan. Poeh, zo'n zanger is. In je begeleidende koor. Geweldig. Birgit Lewis dus. En het nummer dat heette Zwart-Wit. Het was een compositie natuurlijk van, van Frank Boeien. Dat weer wel. Oh. U, wat ben ik lezig, lazy vandaag zeg. I love you more than I can tell. Maar dat is ook wel mooi hoor, Elvis Costello. I don't think I can live without you. I want you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby. I want you so it scares me to death. I can't say anymore that I love you. Everything else is a waste of breath. I want you. You had your fun, you don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up in one voice was crying, I want you. You said, Young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can count the ways. tell me, but seem to forget. I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you, or you undressing. want you. You toss some tatty compliment your way wants you, and you were fool enough to love it when it said. I you is just like the dark. It scares you reckless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you, I'm afraid I won't know where to stop. I want you. I'm not ashamed to say I cried for you. I want you. I want to know the things you did that we do too. I want you. I want to hear he pleases you more than I do. I want you. I might as well be Useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. I want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. er lang over hoor, om dat te zeggen. bed And when I wake up, I want you. Ja, Elvis Costello uh, was dat. Once again, till I and still it. I'm going, feel this way until you get Bent u er nog? Yes. I want you. I want you. Ja, Elvis Costello was dat. Zo, in een beetje tempo erin hoor. Want anders dan valt u tijdens de lunch in slaap en dat is niet goed. Diana Ross. Produceerd door de Bee Gees. Chain Reaction.